Met als gevolg dat gewassen beschadigen en er bosbranden komen. Er moet belasting komen op pakketjes van webshops, vindt de ChristenUnie. Op die manier is er extra geld om fysieke winkels te helpen. En als je online shoppen duurder maakt... zullen er waarschijnlijk ook minder van die vervuilende bezorgbussen rondrijden, hoopt de partij. Maar of dat zo is, RTL Nieuws sprak met mensen die er niet minder om zullen bestellen. Kosten heb je ook als je met de auto gaat naar de stad. Het idee is heel leuk, maar ik vind het belachelijk. Laat de mensen zelf bepalen wat ze gaan doen. Want eh, het is allemaal al duur zat. En als er dan toch minder busjes moeten rijden, dan moet alles naar het pakketpunt van deze vrouw. Mensen niet thuis zijn, komen de pakjes hier naartoe of ze kunnen rechtstreeks bij mij laten bezorgen. Dan hoeven mensen niet voor thuis te blijven. Morgen barst de strijd los op het WK Judo in Oezbekistan. Een nieuwe generatie judoka's gaat voor de winst. Ivo Verhorstert van 21 maakt zijn debuut op het toernooi... en heeft er zin in. Elke sporter komt natuurlijk om kampioen te worden. Ik denk eh, dat de sport altijd maximaal uh, haalbaar wil halen. Ik wil gewoon op die mat, ik ga mijn best doen. Ik wil proberen op zijn rug te kletsen. Dat is eigenlijk het enige wat ik in mijn hoofd heb. Hij is niet de enige die met een plak naar huis hoopt te gaan. Sanne Vermeer van 24 won al brons op het vorige WK. En hoopt dat ze die plak weer pakt. Ja, dan ben ik wel tevreden. het ligt eigenlijk altijd nog weer aan het judo. Eh, als ik daar gewoon weer kan laten zien wat ik kan, dan, dan ben ik tevreden. En dan nog het weer. Vanavond wordt het langzaamaan droog. Morgen een mooie dag, een zonnetje en een graad of 19. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu Sea of Love. Het is woensdagavond. Tijd voor Sea of Love.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 Kijk naar buiten door het raam. Zie me staan hier in de sneeuw. Ik ben gekomen om te lachen de blunder van de eeuw. Laat je man maar rustig slapen. Hebben wij even de tijd? Blijf maar warm bij het raam staan. Ik wil alleen even wat kwijt. Of eigenlijk wil ik wat weten heb je nu alles wat je wou? Werd je wakker met een glimlach, zegt hij vaak, ik hou van jou. Houd je vast als je soms bang bent. Kent hij je angst en je verdriet? Alleen maar schudden met je hoofd, lief. Logisch dat je me verliest. Ik ga weg. Ik ga lopen, ik ga lopen tot de zon komt. Ik ga weg. Tot de zon me achterhaalt. Lopen tot de zon komt. Tot die straalt. ik me niet vergis. Ik hoop dat ik gelukkig word, nu ik zie wat ik zo mis. Houd je vast soms als je bang bent. Kent hij angst en je verdriet. Alleen maar schudden met je hoofd, lief. Logisch dat je me verliest. Ik zon komt, tot de zon achterhaalt. Lopen tot de zon komt, tot die straalt. nothing at all, my love. When I woke up to find you were no longer mine. All my love thrown away after all this time. Now there's no place for me the future you see. I don't understand you. I've done all I can do. Tell me, how could I give you more? More than all my love. for me Met hij met The Sea of Love. lo abrázame, me basta tu mirada que te vayas, pero sé muy bien que tú te irás. Abrázame como si fuera la primera vez, como si me quisieras hoy, igual que a ti. mi soledad será mis compañeras si te vas.